Levi van Eck met het NOS-journaal. Verschillende landen en organisaties hebben de beslissing van Turkije veroordeeld... om uit het Istanbul-verdrag te stappen. In dat verdrag zijn afspraken gemaakt om geweld tegen vrouwen te verminderen. Frankrijk en Duitsland hebben in afzonderlijke verklaringen laten weten... dat de Turkse beslissing een verkeerd signaal is. Turkije erkent het verdrag niet meer omdat de inhoud volgens de partij van president Erdogan... niet in lijn is met de traditionele familiewaarden... Honderden mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen de beslissing. In een pand in Maastricht heeft de politie zo'n 3800 liter lachgas gevonden. Het gas zat in grote bussen waarvan een deel in een koeling lag. De vondst werd gedaan tijdens een doorzoeking. Wat de aanleiding van die doorzoeking was, is niet bekend. De politie neemt de zaak hoog op omdat lachgas explosief is... en de kans op ontploffing groot is. De eigenaar van het pand in Maastricht krijgt procesverbaal. De Amsterdamse politie heeft 58 mensen aangehouden... die bij de coronademonstratie op het Museumplein waren. Voor die demo was geen toestemming. De politie veegde het plein schoon met onder meer een waterkanon. Zo'n 1400 demonstranten gingen daarna naar de nabijgelegen Leidse Kade. De politie heeft de groep ingesloten en in bussen naar de rand van de stad gebracht. Ook voor de komende dag heeft Amsterdam het Museumplein en omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Gelderland is weer begonnen met het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Huisartsen zetten daar weer de eerste prik... en nadat vorig weekend het programma werd stilgelegd... na internationale meldingen van bloedstolsels bij gevaccineerden. Eigenlijk zouden pas maandag de eerste prikken weer worden gezet. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er enige tijd wat regen. Het wordt een graad of 5. Komende dag eerst bewolking en in het zuiden nog wat regen.